Chicos en chicas, senora en senoritas. Wij zitten hier in het mooie, warme Mexico. Op een terras waar de tacos en tequila voor ons op de tafel staan. We nemen onze poncho en sombrero mee, want we gaan weer terug naar ons mooie Nederland. dit melodietje, daar gaat hij nog een keer. Want de accordeon zou blijven spelen, de hele avond, nooit vervelen. Hij speelt een liedje, dit melodietje, de hele avond gaat hij keer. dit melodietje, daar gaat hij nog een keer. Want de accordeon zal blijven spelen, de hele avond, nooit vervelen. Hij speelt een liedje, dit melodietje, de hele avond gaat hij keer. gaat een keer. La liedje, dit melodietje. De hele avond gaat hij tekeer.